uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De oppositie is er bij de algemene politieke beschouwingen niet in geslaagd om de vier coalitiepartijen uit elkaar te spelen. Wel is duidelijk dat er veel spanning zit tussen de PVV en NSC, met name op het punt van strengere asielregels. NSC houdt zich vooralsnog aan de afspraak om noodrecht toe te passen, maar vraagt zich hardop af of dat uiteindelijk wel haalbaar is. Het tweedaagse debat duurde tot drie uur vannacht. Bij een mesaanval in Rotterdam is iemand gedood en iemand gewond geraakt. Het gebeurde bij de Erasmusbrug. Getuigen zeggen tegen de politie dat de dader Allahu Akbar riep. Omstanders wisten hem te overmeesteren voordat hij een restaurant binnenging. Volgens een van hen had de dader twee lange messen... en probeerde hij zoveel mogelijk willekeurige slachtoffers te maken. Een belangrijke Amerikaanse vakbond heeft besloten geen van de presidentskandidaten te steunen. Sinds 1996 steunde de Teamsters vakbond stevast de democratische kandidaat. Maar nu blijkt Kamala Harris binnen de vakbond niet op een meerderheid te kunnen rekenen. Trump wel, maar onvoldoende om een steunbetuiging te krijgen. Toch ziet Trump het als een overwinning. Hij noemt het een eer dat de Teamsters voor het eerst in 30 jaar geen democraat steunen. Verschillende lokale en regionale besturen in belangrijke swing states hebben wel hun steun voor Harris uitgesproken. Ook andere grote vakbonden steunen haar. De Tsjetsjeense leider Kadirov zegt dat Tesla-baas Elon Musk zijn Cybertruck op afstand heeft uitgezet. Kadirov schrijft op Telegram dat hij dat onfatsoenlijk vindt. Eerder gingen nog beelden rond van de Tsjetsjeense leider in de auto...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 Cause whatever you're drinking, it's on me, it's on me. Stand if you want to, stare if you want to. But I got to party. I need me a party. Came here to get you, but I can't wait to grab me a partner and cut a rug up tonight.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 She's my fantasy. Gotta let her feel it. This is a woman inside. She's more than a basic thing. She's my fantasy. Cause she belongs to me. just go, go tell your neighbors, just reach out and pass it on.